staat te dicht bij de bebouwde kom. Dat schrijft de provincie in een inventarisatie. De provincie bekijkt of deze bedrijven verplaatst moeten worden en wil dat nieuwe bedrijven zo ver mogelijk van de bebouwde kom worden gevestigd. Donderdag praat Provinciale Staten van Noord-Brabant over de toekomst van de geiten- en schapenhouderij... naar aanleiding van de uitbraak van Q-koorts. De RIVM constateerde afgelopen zomer dat het percentage zieken hoger ligt hoe dichter je bij een bedrijf komt. Volgens deskundigen moet bebouwing op minimaal 500 meter van een melkgeitenbedrijf staan. Het plan om over tien jaar weer astronauten naar de maan te sturen gaat mogelijk niet door. President Obama wil het geld voor het project aan andere zaken besteden, zoals onderwijs en onderzoek. Het maanprogramma Constellation is gepresenteerd door Obama's voorganger Bush... als voorloper van bemande missies naar Mars halverwege deze eeuw. Met het NASA-project was ruim 100 miljard dollar gemoeid. Maar Obama vindt dat te veel geld om alleen maar, zoals in de jaren 60, astronauten op de maan te zetten. Nederland heeft interesse in een gestolen cd uit Duitsland met gegevens over zwartspaarders in Zwitserland. Een verzoek om informatie is vandaag van Den Haag naar Berlijn gegaan. De Duitse regering heeft de cd aangeboden gekregen van een voormalige medewerker van een Zwitserse bank. De regering Merkel overweegt om het gestolen schijfje te kopen, mogelijk voor enkele miljoenen. De informatie over zwarte spaarrekeningen zou de Duitse fiscus tientallen miljoenen kunnen opleveren. De kwestie leidt tot veel discussie in Duitsland Tegenstanders zeggen dat de regering zich schuldig zou maken aan heling. Voorstanders vinden dat alles in het werk moet worden gesteld om belastingontduiking aan te pakken. Het weer opklaringen. Vannacht vriest het licht. Later in de nacht meer bewolking en af en toe natte sneeuw. In de ochtend gaat het regenen. Het is dan 4 graden. Maar later op de dag daalt de temperatuur en neemt de kans op winterse neerslag weer toe.